Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oekraïne en Rusland zijn het in de Turkse stad Istanbul eens geworden over een ruil van nog eens 1200 krijgsgevangenen. De gesprekken tussen de landen duurden 40 minuten. Ze hebben niet tot een diplomatieke doorbraak geleid in de oorlog. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er duizend Oekraïense militairen naar huis zijn teruggekeerd. Daarover waren eerder al afspraken gemaakt. Kiev meldt verder dat het de Russische president Poetin heeft opgeroepen om deel te nemen aan een leidertop met Zelensky, de Turkse president Erdogan en de Amerikaanse president Trump eind augustus. Het gaat goed met de vijf grootste pensioenfondsen... ondanks de onrust op de financiële markten in de afgelopen maanden. Ook in het tweede kwartaal van dit jaar stegen de dekkingsgraden... vooral door de toegenomen rente. Dat betekent dat de fondsen op koers liggen om de pensioenen te verhogen. Op de beurzen was met name in april het onrustig. De Amerikaanse president Trump kondigde hoge invoerheffingen aan. En ook het gewapende conflict tussen Israël en Iran... en de grootschalige Amerikaanse aanvallen op Iran zorgden voor turbulentie. In een woning in Assen heeft de politie vorige week het lichaam gevonden... van iemand die mogelijk al maanden geleden is overleden. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een vrouw, maar dat is niet bevestigd. Het lichaam werd gevonden in een woning na een melding. De politie zegt dat er geen signalen zijn dat er sprake is van een misdrijf. De doodsoorzaak van de overledene in Assen wordt onderzocht... en dat kan een paar maanden duren. Het archief van de Molukse belangenorganisatie Badan Persatuan wordt opengesteld. De organisatie vertegenwoordigde lang de Molukse gemeenschap in Nederland. Het archief geeft een inkijkje in de begintijd van Molukkers in Nederland...